Zes uur. Dit is Maud met het NWS Journaal. Van alle huizen die het afgelopen anderhalf jaar zijn verkocht... had een kwart geen energielabel. Het keurmerk is sinds januari 2015 verplicht. Wie een huis verkoopt zonder label kan een boete krijgen van maximaal 400 euro. Uit een onderzoek blijkt dat vooral bij de verkoop van vrijstaande woningen en vooroorlogse appartementen vaak geen energielabel wordt overhandigd. Het label loopt van A voor zeer zuinig tot G voor zeer onzuinig. Ziekenhuizen melden steeds vaker een calamiteit, blijkt uit cijfers van de NOS. Het aantal meldingen is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. In 2010 werd ruim 500 keer aan de bel getrokken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Vorig jaar was dat bijna 950 keer. De meeste meldingen kwamen van het grootste ziekenhuis, het Erasmus MC in Rotterdam. Van de universitaire ziekenhuizen heeft het AMC in Amsterdam de minste meldingen gedaan. Nederlandse F-16's hebben deze week doelen bij de Iraakse stad Fallujah gebombardeerd. Het Iraakse leger begon deze week een offensief om de stad te bevrijden uit handen van de islamitische staat. De Nederlandse F-16's werden meerdere keren ingezet om de Iraakse troepen te helpen bij een offensief. Vliegtuigen van de internationale coalitie, die wordt geleid door de VS, voeren al langer bombardementen uit op Fallujah. IS viel die stad in 2014 binnen. Het was een van de eerste steden die door de terreurgroep werden veroverd. Nederland levert voorlopig geen verdachten uit aan België vanwege de staking in de gevangenissen daar. Door de staking van cipiers zijn de omstandigheden in de Belgische gevangenissen slecht. De internationale rechtshulpkamer, die besluiten neemt over uitleveringsverzoeken, heeft besloten dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de situatie voordat er weer gevangenen naar België gaan. Het weer hier en daar zon en in het noordoosten mogelijk een bui. Morgen vrij warm, 22 tot 25 graden. Vooral smiddags buien met kans op onweer. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig en vrij warm voor de tijd van het jaar. En dit was het in Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Knoop het Watergraafsmeer en Muiden 5 kilometer file. Op de A1 richting Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 9 kilometer. Richting Amsterdam tussen Naden en Muiden-Oost 4 kilometer file. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Amsterdam Business Park en Knoop het Holendrecht 4 kilometer. Tussen Vinkenveen en Breukelen 3 kilometer file richting Den Bosch op de A2 tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer. Door een kapotte auto een, een hevige brand in de buurt op de A4 Rotterdam Amsterdam bij Vlaardingen Oost 4 kilometer file. A4 Rotterdam Amsterdam tussen Den Haag Zuid en Dorp 9 kilometer. 5 kilometer op de A4 Amsterdam Rotterdam tussen Rijswijk en Delft Zuid. A9 Amstelveen Alkmaar 10 kilometer file tussen knooppunt Badhoevedorp en Knopend Velsen. Op de A9 Amstelveen-Diemen bij Knopend Diemen 3 kilometer file.